het eerst raam met het NOS-journaal. Het is onduidelijk of de foto's waar ook komen er uit de regio waar de foto's zijn gemaakt... geen berichten over begrafenissen of massagraven. ISIS gaf de foto's gisteravond vrij. Daarop is onder meer een rij mannen te zien in een greppel... waarbij het lijkt alsof ze van dichtbij worden doodgeschoten. In het noorden van Irak hebben de radicaal-islamitische strijders van ISIS veel steden ingenomen. Ze hebben willen oprukken naar Bagdad, maar hun opmars lijkt nu gestuit. Milieuorganisatie Greenpeace is miljoenen euro's kwijtgeraakt door een fout van een financieel medewerker. De man die werkte op het hoofdkantoor in Amsterdam had gespeculeerd op valutakoersen en verloor volgens het Duitse tijdschrift Der Spiegel 3,8 miljoen euro. De medewerker is ontslagen. Het systeem is aangepast om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. De milieuorganisatie biedt donateurs zijn excuses aan en benadrukt dat lopende campagnes niet in gevaar komen. Greenpeace haalt over de hele wereld zo'n 270 miljoen euro per jaar op. Tijdens een vlucht van Indonesië naar Amsterdam is een Nederlandse passagier overleden. De man werd een paar uur na het opstijgen in Jakarta onwel. De piloot keerde om, maar de man overleed op de terugreis. Een arts die aan boord was kon niets meer voor de Nederlander doen. Waaraan de man is overleden is niet duidelijk. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-finale kansloos verloren van Australië. In het stadion in Den Haag won Australië met 6-1. Nederland kwam nog wel op voorsprong, dankzij Jeroen Hertzberger... maar moest daarna in Australië zijn meerdere erkennen. Het was voor het eerst in 16 jaar dat Oranje op het mannentoernooi in een WK-finale stond. Gisteren lukte het de Nederlandse vrouwen wel om wereldkampioen te worden. Het weer nog in het westen en noorden bewolking. In het zuiden zonnig. Het is tussen de 17 en 20 graden. Morgen bewolkt, kans op motregen. En dan wordt het een graad of 18. Dinsdag veel zon bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Show. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Diemen 5 kilometer. En ook door werkzaamheden op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Hendrik de Ambacht ook daar 5 kilometer.